Daarbij was geen sprake van consent. Hij is dan ook schuldig bevonden door de rechter. Die wil dat Rubiales een boete van bijna 11.000 euro aftikt. De Spaanse justitie had Rubiales graag de cel in zien gaan. Ook omdat hij de speelster en haar familie zou hebben gedwongen hun verhaal te veranderen. Maar daar gaat de rechter niet in mee. Justitie wil dat een man van 23 zes jaar de cel ingaat voor het online misbruiken van tientallen kinderen en tieners. Volgens de politie zijn er zeker 23 slachtoffers door het hele land. De man uit Middelburg chanteerde hen ook met naaktbeelden. Justitie wil naast een celstraf ook dat de man een verplichte TBS-behandeling krijgt. Hij is zowel fysiek als mentaal beperkt. De rechter doet binnenkort uitspraak in de zaak. Een vriend eh, van zanger Liam Payne wordt niet vervolgd voor zijn dood. Hetzelfde geldt voor twee werknemers van het hotel waar hij verbleef toen hij overleed. Dat zeggen rechters in Argentinië. De oudzanger van One Direction viel vorig jaar van de derde verdieping van een hotel in Argentinië. Hij was toen onder invloed. Volgens de rechters was Liam Payne waarschijnlijk ook zonder hulp van anderen aan drank en drugs gekomen. En veel mensen die een boete hebben gekregen bij een beruchte verkeersknip in Amsterdam gaan die aanvechten. De gemeente heeft meerdere straten elektronisch afgesloten. Je mag er niet meer door, tenzij je een vergunning hebt. Er staan borden en camera's, maar veel automobilisten zagen die over het hoofd. Zeiden ze eerder tegen AT5. Nou, de hele familie, eh, iedereen nou. Ja? Iedereen heeft er een stuk of drie, vier gepakt. Het is een hele hoop. Ik had graag op mijn eigen bankrekening eh, <laughs> gedeponeerd willen hebben. Ik heb een boete gekregen de andere kant op. Oh, ik, ik wist niet, sorry hè. Ik, ik zag dat niet, nee. Dan is het blijkbaar ook niet heel goed aangegeven of zo, denk ik dan. Waarom moeten die bordjes zo mini-mini? Een advocaat is het daarmee eens en gaat daarom 1300 boetes aanvechten. In totaal zijn er dik 100.000 uitgedeeld, van elk 110 euro. wel lekker voor de gemeente. en <laughs> niet voor de, voor de bestuurders. Het weer, dat is wel redelijk lekker. Het is wel grijs met soms wat regen. Maar het is ook warmer dan de afgelopen dagen. Met 7 graden in het noorden en 12 in het zuiden. Morgen droog en wat vaker zon.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 Cause with you is where I got to be. oh baby, understand that I want to be the only man you're pulling over on me Well, honey, baby, just you wait and see And we sing, oh, oh, Sheila Let me love you till the morning comes Sheila Oh, oh, Sheila You know I want to be the only one Sheila Oh, oh, Sheila Let me love you till the morning comes Sheila Oh M.